Katrien Straatman met het NOS-journaal. Meerdere Syriërs die deze maand in Athene in beroep gingen tegen hun uitzetting naar Turkije... hebben gelijk gekregen. Dit vertelt de Griekse minister van Migratie Mousalas vanavond in Nieuwsuur. Hij zegt dat in vier tot vijf zaken waarbij een asielzoeker in beroep ging... de Griekse beroepscommissie besloot dat Turkije geen veilig land is. De minister vindt dit zorgelijk. Volgens hem kan het Griekenland in een ingewikkelde situatie brengen. Het geluid van een JSF-straaljager verschilt niet veel van een F-16, zeggen mensen die in de buurt wonen van de vliegbasis Volkel en Leeuwarden. In een enquête zeggen mensen dat ze wel wat meer trillingen voelen. Uit metingen blijkt dat het geluidsniveau van een JSF hooguit 3 decibel hoger ligt. Een verschil dat mensen meestal niet waarnemen, zegt een woordvoerder van de luchtmacht. Vrouwen kunnen vanaf volgend jaar bij het Korps Mariniers. Minister Hennis van Defensie heeft dat vandaag tegen de Tweede Kamer gezegd. Het is niet meer van deze tijd om vrouwen op voorhand van een beroep uit te sluiten, al dus de minister. Het Korps Mariniers hoort bij de elitetroepen van de krijgsmacht. De vrouwen die zich straks aanmelden moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als hun mannelijke collega's. In het kortgeding van FC Twente tegen de KNVB doet de rechter uitspraak op 10 juni. Twente hoopte op een snelle uitspraak omdat de prijs van de seizoenkaarten niet kan worden vastgesteld, zolang niet duidelijk is of FC Twente degradeert. De KNVB vond het hele kortgeding overbodig, omdat half juni ook de beroepscommissie van de Voetbalbond met een uitspraak komt. Het weer, wolken, zon en een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden. Morgen en overmorgen toenemen de kans op een hagel- of onweersbui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat tussen Blaricum en Knoop het Eemnes 3 kilometer. Verderop nog eens een keertje 5 kilometer tussen Hilversum Noord en Eembrugge.